Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer. Met vanmiddag achter de knoppen Marja. Hi Marja. Hi. <laughs> Zonder eh, koptelefoon. Zonder koptelefoon, dus ik hoor niet wat er gebeurt. Nou, ik maak je wel wegwijs. We hebben vanmiddag weer leuke informatie. Eh, we hebben een beetje entertainment. We hebben humor. En we beginnen met de artiest van de dag. En dat is Dolly Parton. <laughs> Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. <laughs> my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him. We got a whole bunch of redheaded women down here. As a matter of fact, Jolene looked a whole lot like you, you redheaded hussy. Eh, Dolly Parton is eh, het vierde kind en uit een gezin met twaalf kinderen. Maar ja, jeetje. <laughs> ja. Die hebben niet stilgezeten. Nee, die hebben goed geoefend. Eh, ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader... in de Great Smoky Mountains bij Locust Ridge, Tennessee. Op twaalfjarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville... En een jaar later nam ze haar eerste album op, The Gold Band Records. Ook trad ze op in de Grand Ole Opry. Tevens uitgezonden via de radio. Ooit. Ja, dat was Dolly Parton. Eh, heb je nog meer van Dolly Parton? Ik heb nog meer van Dolly Parton, maar ik heb nu eerst Johnny Cash. Oh, we gaan vandaag op de country tour. Oh ja, we hebben de country middag. Ja, Heel gezellig. is Johnny, Johnny Cash met Ring of Fire. is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of... Ja, ja zeg het maar mooi. Ja, Ja, dat was Johnny Cash met The Ring of Fire. It's... Ja, hij eh, was onder andere eh, getrouwd met eh, June Carter Cash. Zij overleed op 15 mei 2003. En hij stierf zelf een paar maanden later, namelijk op 12 eh, september 2003. Ah, okay. En de gevolgen was suikerziekte. Maar het was een van de invloedrijkste zangers binnen het country-genre. Ja. Ik heb nu nog een leuke bij, klaarstaan. Janice Ian en John Baez met Jess. Even kijken. Laat maar horen. We gaan. Jesse, come home. There's a hole in the bed where you slept. Now it's growing cold. Jesse, your face in the place where we lay by the hearth, all apart. It hangs on my Ja, ik heb hier uh, een, een nieltje. Er stond vanmorgen de, stond er op het, uh, watertoren, bij de Watertoren. De politie is daar, eh, was daar aanwezig met een mobiel media lab. daar, dat was, deze, de agenten geven daar onder meer voorlichting aan leerlingen van groep 8. Deze dinsdagochtend staat het mobiel medialab van de politie bij de Watertoren in Zandvoort. Agenten geven daar uh, dus voorlichting aan de <laughs> leerlingen van groep 8. En ook kunnen ze ke kennis maken met Hack Shields. Iedereen is van harte welkom. Kom en ja, tot hoe lang dat blijft staan daar, dat staat er heel even niet bij. Dat is wel heel erg jammer. Dus of het staat er nog of ze staan er nog, of ze zijn inmiddels weg. Dat eh, vertelt het even niet. Dat is allemaal weer jammer. Maar is wel eh, leuk geweest, denk ik. Ja. Ik heb nog een uh, Nederlandse. De Common Limits. Op Pinkpop. Met After the Storm Live. dat, eh, was eh, Ilse Lange. Maar niet met eh, Welen, hè? Nee, nee, nee. Dit is op Pinkpop met die nieuwe Common Limits die ze heeft. Ja, dat is met haar eigen gitarist, geloof ik, samen. Ja. Ik heb een, een nieuwtje. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd steeds wel over het probleem... van het parkeren gehad in het dorp. nu is er een optie en die juicht, het college juicht dat toe... En eh, namelijk op het voormalig zanddepot aan de Rob Slotemakerstraat. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente... Eh, juicht het parkeren op het voormalig zanddepot aan de Rob Slotemakerstraat toe... omdat het de druk op het parkeren elders in Zandvoort wegneemt. Dat laat verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij aan de gemeenteraad weten. Na vragen van raadslid Patrick Berg van de oudere partij Zandvoort. Dat zou wel een optie zijn natuurlijk ja. daar. Ja. Dus wie weet ja. En Berg zelf juicht deze extra parkeerplaatsen ook toe. Als hij kijkt naar het historische Grand Prix weekend... ziet hij wederom dat het terrein wordt gebruikt. De opbrengst verdwijnt volgens het raad in de zak van het circuit... en niet deels naar de gemeente... terwijl het gebied niet bij overeenkomst circuit valt. Dit snap ik niet, zegt Berg in een reactie op de uitleg van Verheij aan de raad. Dus ja. ja we, ze gaan erover eh, nadenken. En ik denk ze kunnen toch goed... in Zuid ook de, de, de, parkeerterrein dat je daar hebt. Dat kan toch eventueel de diepte in? Ja, maar dat blijkt dan ook weer bij eh, eh, Rijnland te horen. Dus daar zitten ook weer haken en ogen aan. zo jammer. Ja, dat, maar dit is ook een optie. Ja. De nota staan voor 9 september op de agenda in een commissievergadering. Oké, okay. weer een plaatje. One, two, three, four. dat was? <laughs> Dave Barnes. Eh, met, een, op uh, slidegitaar. Voor de rest, het staat niet bij hoe het nummer heet. Maar ik vind het een heel leuk nummer. Oké. Het is wel echt de country. Ik heb eh, een, een leuke uitnodiging. Die doet de burgemeester en wethouders aan de inwoners van Zandvoort en Bentveld. Zij nodigen de inwoners uit om in gesprek te gaan. Hiervoor eh, wordt wekelijks spreekuur georganiseerd... waarbij de burgemeester of een wethouder aanwezig zijn. En iedereen is welkom. En alle onderwerpen die de gemeente betreffen... kunnen en mogen met het college besproken worden. En natuurlijk kunt u tijdens het spreekuur ook vragen stellen. Alle coronamaatregelen worden hierbij in acht genomen. En, wij, en zij verzoeken u dringend om hiermee rekening te houden. Het spreekuur wisselt per week van locatie... Eh, om alle inwoners in de gelegenheid te stellen om in Spreekuur te bezoeken. En voor de komende weken kunt u bij de volgende locaties terecht... op de woensdagmiddagen van 16 uur tot 17 uur... om uw vraag te stellen aan de burgemeester of de volgende wethouder. En de, eerst, eh, de eerste spreker wordt gehouden op eh, woensdag 9 september. Dat is dus morgen in het raadhuis. En wel met burgemeester Molenburg zelf. En dat is dus van 4 tot 5. Eh, woensdag, volgende week woensdag 16 september eh, is het in de Blauwe Tram. En daar treft u wethouder uh, Verheij. Woensdag 23 september is het in Pluspunt Noord. en daar treft u wethouder Bluis. En woensdag 30 september, dan is het in de Bodaan. En daar treft u wethouder Van Haften. Leuk, toch? Ja, bent u niet in de gelegenheid om een spreker te bezoeken? De rubriek vraagt het de gemeente... Vragen de gemeente zal vanaf volgende week wederom starten. En hier kunt u ook uw vraag naartoe mailen. Dat is bestuurssecretariaat Uw vraag wordt dan in de krant opgenomen en beantwoord. Nou, cool. Ja, het, het lijkt me hartstikke leuk. Dus ga erheen en stel uw vraag. Het, eh, het geeft in ieder geval openheid. Dus, uh, ik, ja. Ehm, ik ga ze het, uh, voordat het einde van de, van de lunchroom... ga ik nog een keer de datums doorgeven. Dus ja, dan, heel goed. Dan ga ik nog een keer John Denver... Thank God I'm a Country Boy draaien. On the farm, kind of live back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sunset low, pull out the fiddle and rosin up the bow. Kids are asleep, so I keep it kind of low. And thank God I'm a country boy. I'd play Sally Gooden all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should, and thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Woo-hoo! diamonds or jewels. I never was one of them money-hungry fools. Rather have my fiddle and my farming tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's somebody keen. Son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a firewife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Yes, sir. fiddle, but my daddy till the day he died. And he took me by the hand, held me close to his side, said live a good life, play my fiddle and cry, and thank God oh, I touched a boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle, taught me how to work and play a tune on the fiddle, taught me how to love and how to give just a little. And thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny. a country boy, yeah! John Denver, eh, geboren 31 december 1943 en overleden 12 oktober 1997. Uh, eh, ja, was een van de grote uh, eh, country western zangers die we kennen. En hij kwam helaas veel te vroeg om het leven op 53-jarige leeftijd... toen hij het vliegtuig dat hij bestuurde eh, kort daarvoor eh, de, hij neerstortte voor de kust van Monterey, Californië. Hmm. Ja, het was niet ervaren genoeg waarschijnlijk en, eh, in het besturen van het toestel. En dat was de oorzaak van het ongeval. Jammer, weer een groot zanger veel te vroeg heen gegaan. Ja, toch? Ja. heb jij het gelezen over die, ja. die test? Ja. van die coronatest die ze kwijt zijn geraakt? Ja, ja het, is, het is ook helemaal geen fijne test. En dan moet je het allemaal nog... Eh, het gaat, moet het allemaal weer over. Het gaat om de testen die donderdagochtend zijn afgenomen... bij de teststraat aan de Gorslaan in Purmerend. Er wordt nu onderzocht wat er mis is gegaan... en we weten niet zeker waar het aan ligt. Al dus de plaatsvervangend directeur Amar Voogd... van GGD Zaanstreek Waterland. Ja, uh, ben je eh, de, de 11-jarige dochter van Amanta heeft verkoudheidsklachten na haar zwemtraining... en blijft sinds vorige week maandag thuis van school. Na 13 telefoontjes en vier dagen wachten... is de vermoeder en dochter uit Oudorp afgelopen donderdag plek bij de GGD. Bijna 30 kilometer verderop in Purmerend wordt ze getest... maar de uitslag van de test blijft dus uit. Want ja, ze zijn boos en verdrietig en... Eh, ja, dan moet het nog een keer. Nou, zo'n fijne test is het niet. Het is een beetje een foutje. Ja, dat is een beetje dom, Alexander. Ja, vanmorgen is ze wel, eh, ons, ondanks dat ze zich al beter voelt, wel opnieuw getest.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 En eh, zij startte haar carrière als zangeres... bij een lokale radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville in de midden van de jaren 60. En in 1967 eh, trok haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner... die haar vroeg om bij haar in zijn show te komen... Hier bleef, verbleef zij zeven jaar en hun duetten werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde zij hem echter... en in 74 vertrok ze om zich volledig op haar solo-carrière te richten. En over haar vertrek schreef ze toen I Will Always Love You... dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston... wat ook voor haar een superhit werd. Dat is wel leuk. Ik, Dat wist ik dus niet, dat het eh, nummer van Dolly Parton was. Nee, wist ik ook niet. Vreemd. <laughs> Nee, ja, wel leuk. Ja, het is een mooi nummer. Een heel goed nummer zelfs. Ja, absoluut. Eh, ik heb nog een, een, een nummer van uh, de, John, de, de Rebel, Johnny Yuma. Oh. Kort nummer is het, dus het is snel voorbij. <laughs> Oh. Johnny Yuma was a rebel. He through the west to Johnny Yuma, the rebel. He wandered alone. He got fighting mad, this rebel lad. He packed no star as he wandered far, where the only law was a hook and a draw. The rebel, Johnny Yuma, Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west to Johnny Yuma, the rebel. He wandered alone. He searched the land, this restless lad. He was panther quick and leather tough. If he figured that he had been pushed enough, the rebel, Johnny Yuma. dat was Johnny Rebel Juma. Leuk nummertje. Nou, ik even kijken of ik nog eentje heb. Ik had Kenny Rogers met The Gambler. Even kijken. Eh, ik doe iets fout. Maar dat komt goed. <laughs> Look up. On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows but the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done. dat was Kenny Rogers met de Leuk nummer vind ik dit. Ja, wat vind jij? Ja, ik vind hem ook leuk. Ik hou wel van country western, jawel. Ja. ja maar ik heb ook heel veel gezongen met eh, Dolly Parton. ja. Eh, samen ook... Eh, ja, maar hebben ook, ze hebben ongeveer allemaal wel met elkaar gezongen, hoor. Ook Willie Nelson en dat soort dingen. Al die grote ja. hebben bijna wel allemaal ook nummers met elkaar. Ja, heb je het gelezen van de, de Gouden Koets? Ja. Die eh, komt naar eh, het Amsterdam Museum en eh, rijdt in 2021 niet op Prinsjesdag. Rijdt hij dit jaar nog wel dan? Nee, want hij is nog aan het, aan het repareren. Ze zijn hem aan het opknappen. oh, hij, waar, hij mag niet meer, hè? Ah, nee, ik vind het zo doodzonde. Weet je, het is zo'n mooi ding. Het is trouwens een cadeau van de stad Amsterdam geweest, aan, hè? ja, aan Emma. Aan het Koningshuis. Ja, aan koningin Emma volgens mij. Ja. Als ik het goed heb. Maar het is eh, dus, eh, er staan dus eh, afbeeldingen op die discriminerend zijn. Nou ja, het is aan het koloniale verleden van Nederland. Maar ja, goed, we hebben nou eenmaal een koloniaal verleden. Ja. Dat is de reden waarom we zo rijk zijn. Dus ja, een beetje jammer dit weer. Ja. Nou ja, doe maar lekker muziekje, want dat, dat, dat uh, droevige gouden koets. Ja, ik ga de Blues Brothers uit 1980 met rawhide. En komen we eigenlijk midden in de scène erin op een gegeven moment. Eh, Wat voor scène? Eh, de scène van de film. Oh. Ze beginnen eerst met blues en dan komen ze erachter dat ze toch beter rawhide kunnen gaan spelen. Oké, nou, laat maar horen, man. Laat maar horen. That Why'd they turn out the lights? Maybe they blew a fuse. I don't think so, man. Those lights are off on purpose. Okay, we gotta figure out something these people like and fast. Hey, I've got it. Remember the theme from Rawhide? The old favorite, Rowdy Yates. What key? A. Good country key. Rawhide and A. Blues Brothers. Heb jij die film gezien? Vast wel, vast wel. Maar ik was nooit zo van de country in western films. Nee, maar dit was juist een bluesfilm. Dan heb ik hem gezien. Ja? Met al die auto's die... Eh, jij al zo jammer weer. Hè? <laughs> Zou mijn man gezegd hebben... Zo jammer weer. Al die mooie Amerikanen stuk. ja. ja. Ik heb nog een nummer van Kenny Roger en Dolly Parton. Oh, allebei. In één. Tell me that you love me. Twee voor de prijs van één. Twee voor de prijs van één. Doe mijn gul, doe mijn gul. <laughs> hier heb je hem. start again. Tell me, tell me that you love me. If it was the middle of a moonless night, would you shine for me, baby? Would you hold me tight? If a flame was fading from a lost desire, would you put another log on the fire, baby? Like a candle burning down we could turn this thing around. Kiss me, Kiss me like you mean it. Like you wouldn't have it any other way. Let nothing, nothing stand between us. Honey, let's don't ever let it fade away. Tell me. Tell me we used to do. Honey, you don't know Rodgers en Dolly Parton die elkaar liefde verklaren. Oh. Nou ja, is toch ook leuk. <laughs> en jij hebt mooie mannen die uh, eh, in pakken een surfer oppakken. Ja, de Spaanse politieagenten eh, hebben beschermende kleding, eh, in beschermende kleding maandag een surfer gearresteerd op het strand van San Sebastian. De vrouw wilde nog een golfje pakken, zoals ze dat noemen, nadat ze positief testte op het coronavirus. Ja, het, eh, het mag niet. En eh, ze, is, eh, ja, ze moest eigenlijk in quarantaine. Maar ze wilde nog even, heel even nog één golfje pakken. En dan zou ze in quarantaine gaan. Ja, maar <laughs> is dat nou voor een domme iets ook? Ja. <laughs> nog één keer <laughs> ga ik nog eventjes met iedereen gezellig tafelen. En dan, dan ga ik in quarantaine. Ja, ja, ja. Nee, ze ging surfen hoor. Dus oh, ze ging surfen. Nou ja, goed, dan nog. Ja. Ja. Ja, goed. Eh, ik bedoel, Grapperhaus die ging trouwen en eh, <laughs> hield zich ook niet aan de regels. En dan ben ik dan toch, dan ben ik daar toch, vind ik dat toch vreemd dat... Eh, misschien ben ik dan raar, is dat raar. Maar al die jongeren die dan een, een, een, een kruis achter hun naam krijgen... die dus een strafblad hebben omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden... Eigenlijk, ja, weet je... Ja, wordt ingetrokken, dat kunnen ze niet meer handhaven, dus... Ja, maar waarom kunnen ze dat nu kunnen ze dat opeens niet meer handhaven? Omdat nee, Grapperhaus dat, ook niet Ja. Nou maar dan moet hij toch ook een strafblad krijgen? Eigenlijk vind ik van wel, ja. Maar ik vind iedereen die op die, dat, eh, die bruiloft was van Grapperhaus... moet een strafblad krijgen. En, maar dus- als Grapperhaus dus een, een, eh, een strafblad heeft nu... dan kan hij dus geen minister meer zijn van... en zeker niet van justitie. Nee. Nou, nee. ja. ja. Blijft een raar verhaal. Het is ook een raar verhaal. En eh, een ongeloof. Of, hij komt dus... Ja, nee, nee ja. We gaan naar het laatste plaatje toe. En we zien u straks aan de andere kant van, eh, van twee uur terug. Heel gezellig. Tot zo. we gaan nu naar Johnny Cash en Willie Nelson. Coast Riders in the Snow. Oh, nee, niet? the sky. Oh. <laughs> Hello, I'm Johnny Cash. Uh, Hi, I'm Willie Nelson. What do you want to do first? Let's do, uh... An old cowpoke went riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the cloudy sky and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yi, yippee yi Yeah. Passed on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, or riding on our range, and cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. You'll be alright. you very much. their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horse's snorting fire.